Clemens Peters met het NOS Journaal. Noord-Korea is bijna zover dat het militair in evenwicht is met Amerika... heeft de leider van het land Kim Jong-un gezegd na de rakettest van gisteren. De VN-veiligheidsraad heeft die test veroordeeld, maar zonder nieuwe sancties. Kim Jong-un zei verder dat de Amerikanen een aanval op zijn land wel uit hun hoofd zullen laten... als het militaire evenwicht is bereikt. De politie van Roermond is op zoek naar de daders van een ramkraak op een Albert Heijn in de stad. De pinautomaat van de supermarkt werd kort na middernacht uit de winkel getrokken en de daders vluchtten daarna naar Duitsland. Hun auto werd teruggevonden in de buurt van natuurgebied Het Veen. De speciale actie voor Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba heeft gisteren ruim 13,3 miljoen euro opgebracht. De hele dag werd op commerciële en publieke zenders aandacht gevraagd voor de actie. Mensen konden een team vol bekende Nederlanders bellen om geld te doneren. De Amerikaanse acteur Harry Dean Stanton is overleden. Hij speelde in meer dan 100 films en televisieseries. Vaak had hij bijrollen, maar af en toe ook een hoofdrol... zoals in Paris, Texas uit 1984 van Wim Wenders. Harry Dean Stanton is 91 jaar geworden. Het kabinet in IJsland is gevallen over een brief die de vader van de premier schreef om een veroordeelde pedofiel van zijn strafblad af te helpen. Over de brief was in IJsland maandenlang veel te doen, maar pas onlangs werd duidelijk dat premier Benedictson wist dat zijn vader die brief had geschreven. Dat was voor een van zijn coalitiepartners aanleiding om het vertrouwen op te zeggen. Een Amerikaan uit New Jersey krijgt een schadevergoeding van meer dan 6 ton... omdat er in zijn bier een bijtend schoonmaakmiddel zat. De man nam een slok van zijn tapbiertje en voelde een brandende pijn in zijn slokdarm. Hij spuugde het bier uit, maar het was al te laat. Hij werd met zware brandwonden opgenomen in het ziekenhuis van Atlantic City. Het weer, buien, eerst in het noorden en westen, later ook in de rest van het land. Af en toe zon en het wordt zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal.